Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse Tanja Nijmeijer gaat naar het Amerikaanse land. Nijmeijer sloot zich tien jaar geleden aan bij de communistische vark. In een vraaggesprek met haar, dat gisteren op een varksite werd geplaatst... zegt ze dat ze nog steeds volledig achter de standpunten van de beweging staat. Ze begon het vraaggesprek met een groet aan het Nederlandse volk. Colombiaanse media melden dat Nijmeijer op het laatste moment is toegevoegd aan het onderhandelingsteam. En dat zou slecht zijn gevallen bij de Colombiaanse regering. Afgesproken was dat de besprekingen over een vredesregeling vandaag in Oslo beginnen... en dat daar woensdag een gezamenlijke persconferentie wordt gegeven. Daarna moeten de echte onderhandelingen beginnen om Cuba. Nijmeijer zou al in Havana zijn. In Montenegro hebben de socialisten van oud-president Milo Djukanovic de overwinning bij de parlementsverkiezingen opgeëist. Zijn partij, de DPS, is al 23 jaar aan de macht in de voormalige Joegoslavische deelrepubliek. Volgens de staatstelevisie kan de DPS rekenen op 46% van de stemmen. socialist Djukanovic is in het verleden al president en premier van Montenegro geweest. Hij stapte een paar keer uit de politiek en schoof dan stroommannen naar voren. Djukanovic zegt dat hij een regering wil vormen die het land moet voorbereiden op toetreding tot de Europese Unie en de NAVO. In Peking is de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk, overleden, meldt het Chinese staatspersbureau. Sihanouk was 19 toen hij op de troon kwam. Hij groeide uit tot een vader des vaderlands, maar leefde ook tientallen jaren in ballingschap, vooral in China.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 I want to go. I will go, go. the truth in my eyes, hear them in my sighs, I will go Oh, draw the words from my lips, put me on a ship, I will go I will go 106.9 Zie Als het even kon, dan leef ik nog een nacht bij jou.